Goedenavond, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk moment nu in de Amerikaanse politiek. Het congres moet daar vanavond officieel de verkiezingsuitslag bevestigen. Normaal een soort feestdag, maar nu even niet, want Trump en een aantal republikeinen weigeren de uitslag te accepteren. Die vinden nog steeds dat er met de stemmen is gefraudeerd. Duizenden Trump-aanhangers protesteerden vanmiddag voor het Witte Huis. I believe Donald Trump, I believe this election was stolen by Joe Biden en um going to that way. His uh, Democratic friends. Bewijs voor de fraude is er niet. En ook de protesten lijken redelijk zinloos, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Trumps aanname is dat vandaag er nog echt een kans is om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Dat, dat klopt niet. Eh, er zouden vandaag plotseling een heleboel mensen in het congres inclusief ook democraten, het zich tegen de uitslag in meerdere staten moeten keren om ervoor te zorgen dat er überhaupt opnieuw naar die uitslag wordt gekeken. Een aantal republikeinen weigerden net wel de uitslag in Arizona te accepteren. Daar moet dus nu over gedebatteerd worden. We zitten nog wel even in lockdown. De huidige maatregelen lopen tot 19 januari, maar volgens bronnen in Den Haag komen daar nog minimaal twee weken bij. Betekent dus dat winkels, scholen en restaurants nog wel even dicht blijven. Volgens het kabinet zijn de besmettingscijfers nog niet genoeg gedaald en ook in de ziekenhuizen is het nog te druk. We hebben het afgelopen jaar flink gegoogeld naar sterrenbeelden, planeten en horoscopen. Astrologie lijkt weer hartstikke populair, vooral onder jongeren. Is volgens deze onderzoeker ook niet zo gek. Ik denk dat astrologie ook ja, ja, kan helpen om misschien eh, berusting te vinden... in als een keer iets anders gaat dan je had gehoopt of eh, verwacht omdat je dan weet van hé, misschien ligt het, iets, ligt het aan iets buiten mezelf. En niet alleen maar aan of ik hard genoeg mijn best heb gedaan. Ook bij bol.com merken ze dat we benieuwd zijn naar astrologie. Daar verkochten ze zo'n 60% meer boeken over het onderwerp. Wetenschappers zijn trouwens sceptisch. Die zeggen dat horoscopen nergens op gebaseerd zijn.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 been a long chips hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the Empire State Building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting, but then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. Yeah. And I'm still rider, die for the squad. Yeah. So you know which side that I'm on. If a battle line's ever drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. A mic in the palms like claws, like a swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or nah? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Drink it with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. Yeah. Da got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. It's like, fuck, now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket, so that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks, and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. And I'm still told totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me OD and whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. I'm in the zone with the shit I'm on. get emodium in a commode because nobody's even close. You're petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. With no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a colana pen dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks.